7 Anouk Thijssen met het NOS-journaal. 20.000 medewerkers van de FBI gepubliceerd. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. De hackers zeggen dat ze hebben ingebroken in de database van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Gisteren maakten de hackers al gegevens bekend van 10.000 medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid openbaar. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak. De miljardair Michael Bloomberg overweegt zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Als de oud-burgemeester van New York meedoet aan de race naar het Witte Huis, doet hij dat als onafhankelijk kandidaat. Hij zegt dat hij uiterlijk in maart beslist of hij echt meedoet. In Hongkong zijn tientallen gewonden gevallen bij gevechten tussen illegale voedselverkopers en de politie. Tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar controleerden voedselinspecteurs een markt waar veel illegale verkopers aan het werk waren. Toen de verkopers werden weggestuurd begonnen ze met stenen te gooien. De politie hield drie voedselverkopers aan. De VS gaat Zuid-Korea zo snel mogelijk helpen met een raketafweersysteem. Een raketschild moet het land beschermen tegen de dreiging van buurland Noord-Korea. Eergisteren lanceerde Noord-Korea een lange afstandsraket, naar eigen zeggen om een satelliet in de baan om, om de aarde te brengen. Andere landen denken dat het land het afvuren van nucleaire wapens wil testen. Meld Misdaad Anoniem begint vandaag een campagne tegen loverboys en mensenhandel. Die richt zich vooral op zorgverleners die werken met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Zij moeten de signalen van mensenhandel sneller herkennen. Uit vorige campagnes bleek dat mensen vaak wel willen melden, maar niet weten waar ze op moeten letten. Het weer, de wind neemt langzaam af. Vanochtend is er af en toe zon. Geleidelijk gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt 7 graden. In de namiddag wordt het kouder en mogelijk is er dan natte sneeuw in het zuidoosten. Morgen eerst de winterse buien. Later breekt de zon af en toe door en ook dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 10 kilometer...